De branchevereniging van vuurwerkhandelaren verwacht dat er dit jaar ongeveer net zoveel wordt verkocht als vorig jaar, toen er voor 65 miljoen aan, uur aan vuurwerk is verkocht. Vuurwerk afsteken mag alleen op Oudejaarsdag vanaf 10 uur ochtends tot 2 uur in de nieuwjaarsnacht. In Nederweert in Limburg hebben criminelen vannacht een geldautomaat bij een bank gekraakt. Eerst ramden ze de toegangsdeur met een auto en vervolgens bliezen, de, bliezen ze de automaat op. Die raakte zwaar beschadigd, maar de schade aan het pand valt volgens de politie mee. Waarschijnlijk is het de daders gelukt om geld buiten te maken, maar zeker is dat nog niet.